Zit van der Linde met het NOS-journaal. In het ziekenhuis Rijnstaten in Arnhem is vannacht een waterleiding gesprongen. De breuk ontstond op de verdieping boven de spoedeisende hulp. Deze afdeling is daarom voorlopig gesloten. Nieuwe patiënten moeten uitwijken naar ziekenhuizen in de buurt. De brandweer kwam massaal ter plaatse om het gelekte water weg te krijgen... en het lek is inmiddels gedicht. Het ziekenhuis hoopt de operatiekamers en de spoedeisende hulp... in de loop van de ochtend weer in gebruik te nemen. Voor het eerst in de Nederlandse politieke geschiedenis gaat een minister met zwangerschapsverlof. Demissionair minister Liesje Schrijnemacher is in verwachting, zo maakt ze bekend in De Telegraaf. De VVD-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking blijft voorlopig aan het werk. Ze hoopt dat het nemen van zwangerschapsverlof snel normaler wordt in hoge functies. Omroep NTR heeft een aflevering van een kinderserie offline gehaald... waarin Thijs Reumer te zien was. De veroordeelde acteur verscheen gisteren op televisie... in een herhaling van de serie Kamp Cookie Lookie. Dat leidde tot verontwaardigde reacties van kijkers. De NTR besloot daarom de aflevering met Reumer van NPO Start te halen. Ook zal de aflevering niet meer worden herhaald op televisie. Thijs Reumer kreeg dinsdag een cel- en taakstraf... onder meer voor het versturen van naaktfoto's naar minderjarige meisjes. Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt inwoners van Zevenaar en Didam voor besmet water. In het drinkwaterreservoir zijn opnieuw sporen gevonden van de enterokokkenbacterie. Op de website van de gemeente Zevenaar staan de postcodes van huishoudens... die e-, eerst hun water drie minuten moeten koken voor ze het kunnen drinken. Didam had vrijdag ook al te kampen met besmet water. Het weer, vandaag geregeld ruimte voor de zon. Het blijft tot in de avond droog. Het wordt 23 graden op de Watten tot 27 in het zuidoosten. Pas laat op de avond komen er enkele buien voor. In het zuidoosten is daarbij ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.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 Yeah, I feel good while you're running. I feel good with your love, Yeah, I feel good with your Walking around, I feel my body shake. It's trembling, but now every motion that you make will lift me off the ground.